De verdachte is een Somaliër van 27. Hij had een hamer bij zich en riep bedreigingen. De tekenaar Koert Westergaard was op dat moment thuis met zijn vrouw en kleinkind. Ze zijn niet gewond geraakt. Westergaard maakte in 2005 de Mohammed-cartoon voor een Deense krant. De profeet Mohammed was daarop te zien met een bom in zijn tulband. De tekening werd in 2006 ook in buitenlandse kranten afgedrukt en dat veroorzaakte veel ophef in de islamitische wereld. Deense ambassades werden aangevallen en tientallen mensen kwamen om bij rellen in het Midden-Oosten, Afrika en Azië. Westergaard heeft sinds de ophef politiebescherming. Hij heeft ook een tijd ondergedoken gezeten. In en rond de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 19 doden gevallen door modderstromen. Na dagen van zware regenval begon de grond op een heuvel te schuiven en werden drie huizen en een hotel door de modder verzwolgen. In het hotel waren de gasten juist naar hun kamers teruggegaan na de nieuwjaarsviering. Of onder de doden buitenlanders zijn is niet bekend. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Bij modderstromen in een ander deel van de stad vielen elf doden. Het noodweer in Rio de Janeiro heeft de laatste dagen enkele tientallen mensen het leven gekost. De hoofdprijs in de postcode loterij is gevallen in Eindhoven. In de wijk met de postcode 5625 wordt 30 miljoen euro verdeeld onder mensen die meespelen. Hoeveel iedereen precies wint wordt donderdag duidelijk. Van de opbrengst van de postcode loterij gaat de helft naar goede doelen. In 2009 werd onder 64 goede doelen ruim 250 miljoen euro verdeeld. Het weer vannacht matige vorst. Overdag valt er sneeuw.